Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Uit het graf bij het dorp Altenburg ten zuiden van Leipzig zijn de resten van 41 mensen opgegraven. Deskundigen denken dat er bij elkaar ongeveer 100 lichamen liggen, vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen. Niet ver van het massagraf was in de oorlog een gevangenenkamp. Van geen van de doden is de identiteit vastgesteld. De Duitse oorlogsgravendienst denkt dat de opgraving vandaag kan worden afgerond. Op het Italiaanse eiland Lampedusa heeft in een opvangcentrum voor asielzoekers grote brand gewoed. Er zijn slaapzalen afgebrand, maar niemand raakte gewond. Wel zijn er asielzoekers met ademhalingsproblemen doordat ze rook hebben ingeademd. Het vuur ontstond toen migranten uit Tunesië matrassen in brand staken. Ze hadden te horen gekregen dat ze versneld naar hun eigen land worden teruggestuurd. Eerder zouden ze de toezegging hebben gekregen dat ze worden overgebracht naar andere opvangcentra in Italië. Op Lampedusa zitten duizenden mensen uit Noord-Afrika opeengepakt in een opvangkamp. De afgelopen maanden zijn al vaker migranten in opstand gekomen tegen de leefomstandigheden op het eiland. De A12 is tussen Maarsbergen en Venendaal sinds gisteravond een uur of negen lange tijd in beide richtingen dicht geweest vanwege een ongeluk. Er was een vrachtwagen door de middenberm gereden waarbij de truck zijn wielen verloor. De vrachtwagen kwam deels over de vangrail te hangen. Pas na twee uur vannacht was de ravage opgeruimd en kon de A12 tussen Utrecht en Arnhem weer worden vrijgegeven. Er zijn geen gewonden gevallen. Op de plaats van het ongeluk werd aan de weg gewerkt. Dan was er een wegversmalling. De politie denkt dat de chauffeur de betonnen wegafzetting te laat heeft gezien. Het weer... Bewolkt en in het noorden wat neerslag. Ook overdag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Temperatuur van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.